Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil dat het slecht behandelen van arbeidsmigranten strafbaar wordt. Polen of Roemenië bijvoorbeeld worden lang niet altijd goed behandeld als ze hier komen werken. Vertelt staatssecretaris Van de Burg. Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat soms mensen eh, uit het buitenland worden gehaald... en dan met 50 mensen in een schuur moeten slapen. Of personeel die op de keukenvloer moet gaan, eh, gaan slapen. Of zwaar onderbetaald wordt of het paspoort moet inleveren. Werkgevers komen nu vaak nog met dit soort dingen weg. En daarom is het tijd voor een strengere wet, vertelt minister Van Gennep. En we introduceren een nieuw begrip, ernstige benadeling. En met dat nieuwe begrip ernstige benadeling... kunnen we die misstanden op de arbeidsplaats veel makkelijker aanpakken... en kunnen we dus ook echt strafrechtelijk vervolgen. Werkgevers die migranten inhuren via een uitzendbureau... moeten volgens de minister ook beter checken of de boel goed geregeld is. Let op als je straks de bus of trein wil pakken. Chauffeurs en treinpersoneel in het streekvervoer leggen vandaag opnieuw het werk neer. Ze willen meer salaris en een beter rooster. Welke bussen of treinen precies uitvallen is niet bekend. Check je reisplanner van tevoren, zeggen de vakbonden. De treinen van NS rijden wel. En voor de tweede nacht op rij was het noorderlicht te zien. En dat trok vooral veel mensen naar de kust. Daar is het vaak helder. Op sommige plekken, zoals het strand van Kamperduin... was het groene noorderlicht niet met het blote oog te zien... maar door de lens van hobbyfotograaf Pieter wel. Hij werd hierdoor de held van de avond. Vooral bij een hoop vrouwen... die door zijn lens alsnog het noorderlicht konden zien. Ja, dat is heel bijzonder, ja. Dat eh, zie je denk ik één keer in de 100 jaar of zo. Ook vanavond is er nog kans om het Noorderlicht te zien. En voor wie zelf aan de slag wil, nog een tip van Pieter. Zet je sluitertijd op 15 seconden en werk met een statief. Dan nog het weer. Het is vanmorgen, vanmorgen bewolkt. Kans op een, eh, een spatje regen of een vlokje sneeuw. Later droog en zonnig en een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Purmerend Zuid staat 7 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging drie kwartier.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 Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around That you were gonna make me cry It's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're living a lie But that's okay, baby, cause in time You will find you claimed. You said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it hmm about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it. Feeling the blues about yeah. it. I just can't do it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh. Should've known better when we came. Should've known better that you were gonna make me cry. And I was breaking my heart too much. You run around. Cause I know that you're living a lie nothing. this way Just so confused about uh. it Feeling the blues about it I just can't do without you Tell me is this fair Is this the way it's really going down Is this how we say goodbye oh. Should've known better when you came should better that you were gonna make me cry It's breaking my heart much. Now it's breaking my heart days are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil het slecht behandelen van arbeidsmigranten strafbaar stellen. Dit soort misstanden kunnen al niet volgens de huidige regels. Maar de regering vindt dat daders er nu nog te makkelijk mee wegkomen. Via Giro 555 is voor Oekraïne ruim 180 miljoen euro opgehaald. Die tussenstand is bekendgemaakt nu het een jaar geleden is dat de hulpactie begon. Via Giro 555 wordt nu ook geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Vandaag rijden er opnieuw minder streekbussen en treinen van regionale vervoerders. Een deel van het personeel staakt weer om cao-eisen kracht bij te zetten. Deze week zijn de werkonderbrekingen vandaag en donderdag. Het weer eerst bewolkt met wat lichte regen, vanmiddag af en toe zon en het wordt zo'n 7 graden.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 Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, en dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered.